Het Songfestival werd gisteravond gewonnen door zangeres Jamala uit Oekraïne met het lied 1944 over de deportatie van Krim-Tartaren door Sovjet-dictator Stalin. President Maduro van Venezuela dreigt fabrieken die stil liggen te onteigenen. De fabrikanten worden in de boeien geslagen, zei Maduro in een toespraak. Venezuela zit in een diepe economische crisis. Maduro heeft een noodtoestand afgekondigd, zodat hij extra bevoegdheden heeft om de crisis aan te pakken. Bij een busongeluk in het noorden van Peru zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Er zijn 29 gewonden. De bus reed op de snelweg langs de kust, raakte van de weg en sloeg om. De Peruaanse autoriteiten houden er rekening mee dat de chauffeur achter het stuur in slaap is gevallen. Een vroegere Britse priester, die wordt verdacht van seksueel misbruik, is in Kosovo gearresteerd. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij in de jaren 90 een oud-leerling van een Londense privéschool verkrachtte. De priester was op borgtocht vrij en vluchtte het land uit. Volgens Britse media hield hij zich in Kosovo jarenlang schuil bij een vriend. In Egypte zijn 152 mensen veroordeeld tot lange celstraffen omdat ze demonstreerden tegen de regering. Ze moeten twee tot vijf jaar de gevangenis in. De veroordeelden demonstreerden vorige maand tegen het besluit om twee strategisch gelegen eilanden in de Rode Zee aan saudi arabië te geven. In Lucaswolde in de provincie Groningen is vannacht een auto met vijf inzittenden tegen een boom gereden. Vier van de vijf zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is in levensgevaar. Waardoor de auto tegen de boom reed is niet bekend.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 na na hey, hey, hey, na na na na na, na na na na na na na na na, na na na na na na na na na, na na na na this is true if I could see now.